Katrien Straatman met het NOS Journaal. GroenLinks wil minimaal 1500 nieuwe windmolens langs de snelweg. Dat is de beste plek omdat het landschap daar toch al is aangetast. De mensen die er wonen hebben er amper last van, volgens de partij. Plekken waar de snelweg door dorpen, steden, natuurgebieden of bijzondere landschappen loopt, moeten worden ontzien. De windmolens zouden aan ongeveer 3 miljoen huishoudens elektriciteit moeten leveren. Het aantal megastallen in Nederland is de afgelopen jaren fors gegroeid. Van 300 in 2005 tot 800 in 2013, schrijft Trouw. Noord-Brabant is koploper met 259 megastallen, gevolgd door Gelderland en Friesland. De, cijfers, komen van Alterra. Dat heet onderzoek in opdracht van Milieudefensie. Vooral het aantal grote melkveehouderijen is toegenomen. Dat komt volgens Alterra doordat de Europese melkquota op 1 april worden opgeheven. Vooruitlopend daarop hebben boeren al besloten hun productie fors op te schroeven. In Barneveld gaan vanochtend de ruimwerkzaamheden verder op het bedrijf waar een milde versie van de vogelgriep is vastgesteld. Een deel van de 30.000 kippen werd gisteren al gedood. Bij 17 bedrijven die binnen een straal van een kilometer om het bedrijf liggen zijn monsters afgenomen om te kijken of het virus zich heeft verspreid. In Somalië is bij een Amerikaanse droneaanval een belangrijk lid gedood van terreurgroep Al-Shabaab. Dat zeggen Amerikaanse en Keniaanse bronnen tegen persbureau AP. Ook twee andere mensen kwamen om het leven. De omgekomen terrorist was een van de planners van de aanval op een winkelcentrum in de Keniaanse hoofdstad Nairobi in 2013. Terroristen openden toen het vuur op het winkelend publiek. 76 mensen kwamen om het leven. Veel automobilisten gaan slaperig de weg op. Ruim een kwart gaat wel eens slaperig in de auto of de vrachtwagen zitten. De Telegraaf schrijft dat op basis van onderzoek van de Nederlandse Vereniging voor Slaap- en Waakonderzoek. Slaperige bestuurders gaan ervan uit dat de vermoeidheid tijdens het rijden wel verdwijnt. Populaire methoden om wakker te blijven zijn het raampje open doen, de muziek harder zetten en praten met een passagier. Het weer, de dag begint fris en vrij helder, maar vanuit het noordoosten drijven wolkenvelden het land in.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 Hebben we onlangs nog gevierd. Het is zondag de 8e maart. Ik... Eh, ga u een hele fijne dag wensen. Eh, maar ik hoop dat u tot 12 uur bij me blijft. Bij ZFM Jazz. We gaan rustig aan beginnen met Kenny G. met eh, hevige eh, blazerssecties. En eh, ja, een beetje luide muziek. Nee, lekker rustig aan beginnen. Nou, en dan staat Kenny G de altentenor saxofonist, die staat natuurlijk garant voor ja, hele relaxte uh, jazz openingen. En daar heb u zojuist zo kunnen genieten nummer heette Sentimental. Nou, ik hoop niet dat u er al te sentimenteel van bent geworden. Waar ik wel een beetje sentimenteel van ben, luisteraars... is het feit dat Art Garfunkel 18 eh, maart in Haarlem eh, optreedt in de Philharmonie. En eh, Art Garfunkel, ja, u kent hem natuurlijk van Simon en Garfunkel... maar ook best jazzy stukken heeft hij gezongen. En wat mooi dat ik nou zo'n stuk gevonden heb voor u. It could happen to you. Het zou u zomaar kunnen gebeuren dat u erbij kunt zijn. Ik kan erbij zijn, want ik ben 18 maart gegarandeerd daar in die veel harmonie aanwezig... om te genieten van deze meneer. ik zei het al, 18 maart eh, in de Philharmonie in Haarlem. En ja, de kaartjes waren binnen drie kwartier, eh, heb ik begrepen, uitverkocht. Zo'n eh, run was erop. Nou ja, dat kan ook bijna niet anders. Die man is natuurlijk uniek maakte deel uit van het duo Simon en Garfunkel, wereldberoemd. En wist u dat ze in 1965 Paul Simon in Haarlem optrad in de Waag... voor slechts een man of twaalf, heb ik me laten vertellen... En uh, het jaar daarna haalde Kobe Schreier uit Haarlem... haalde uh, het duo Simon en Garfunkel naar Haarlem toe. En toen nog maar een heel uh, handjevol mensen. En twee jaar later zou het zo zijn dat ze wereldberoemd werden... en ja, altijd zijn gebleven. En zowel Paul Simon als ook Art Garfunkel... die hebben natuurlijk gekozen voor een solo-carrière... zijn uiteindelijk hun eigen weg gegaan... en maar traden af en toe ook nog wel samen op. En een goed voorbeeld daarvan is het concert in eh, eh, Central Park in New York. Prachtige video is daar ook van. Of een dvd moet ik zeggen. Eh, waar al die uh, gouden ouwe van Simon Garfunkel op staan. Dan heeft dat weinig met jazz te maken. Dus ik moet u, ik moet u onmiddellijk nu gaan verwennen met jazzmuziek, want daar zit ik hier voor. nou ja, hou van me of ga van me weg. Love me or leave me. Cliff Richard toch weer een popjongen die ook weer jazz heeft gezongen. Love me or leave me Let me be lonely. You won't believe me, but I love you only. I'd rather be lonely than happy with somebody else. You might find the night time's the right time for kissing, but nighttime is my time for just reminiscing, regretting instead of forgetting with somebody else want no one unless that someone is you. Now I intend to be independently blue. I want your love, but I don't want to borrow. To have today and to give back tomorrow. My love is your love, there's no love for nobody else. I find the nighttime's the right time for kissing. But nighttime is my time for just reminiscing, regretting instead of forgetting with somebody else. Oh, I want no one unless that someone is you. I intend to be independently have, but I don't want to borrow to have it today. Give it back tomorrow. My love is your love. There's no love for nobody else. your love, but I don't want to borrow. Have that today and give back tomorrow. My love is your love, there's no love for nobody else. My love is your love, there's no love for nobody else. My love is your love, there's no love for nobody else. Cliff Richard met daarachter een sexy koper, Met een eh, mooi voorspel en een hoogtepunt. Nou, wat wil u nog meer zo op de zondagmorgen? Ook een stukje appel, heb ik daar ook zin in? Nou, eh, misschien net ontbeten en dan een stukje, stukje appel toe. Een scrapple from the apple. Piet Noordijk, die gaat dat voor ons eh, vertolken. Eh, Piet Noordijk en zijn eh, eh, muzikale collega's bewaarden voor ons een appeltje voor de Doors. Crapple from the Apple was dit. En... nou, het is natuurlijk prachtig weer, luisteraars. Maar vanmiddag hier in Zandvoort, jawel... hebben we in de krocht ook het zonnetje in huis. Dus daar moet u eigenlijk beslissen. eens een, kijkje, maar vooral ook een oortje openzetten. Eh, een kijkje gaan nemen en een oortje openzetten, zo wilde ik het zeggen. Want vanmiddag in Zandvoort, luisteraars, om half drie, dan gaat ze beginnen. Uh, Deborah G. Carter. 13 daar eh, is er al jazz in Zandvoort, wordt georganiseerd door Erik Timmermans ga daar straks nog iets meer over vertellen. Maar eh, enige weken geleden was Frits Landersbergen ook in de krocht in Zandvoort. En daar ben ik zelf bij geweest. En dat was fenomenaal. Daar heb ik van genoten. Eh, hij vloog na het concert meteen naar huis. En dat speelt hij ook. Flying Home. G. Carter, eh, luisteraars, was... Eh, of is eh, een vocaliste en geboren in de United States of America. Zij is opgegroeid in Hawaii. Ik moet het even rustig lezen, want het is in het Engels... dus ik moet het ook nog vertalen voor u. Uh, ze, is op, uh, ze is geboren dus in de Verenigde Staten... en ze is opgegroeid in Hawaii, maar ook in Japan. zij reist heel veel en doet ze in verband met haar optredens eh, in het eh, jazz eh, genre, zeg maar. Allemaal jazzmuziek. Maar ze heeft, zo heb ik zojuist op het internet kunnen vaststellen... ook nummers gezongen van bijvoorbeeld de Beatles. Ja, maar dan wel jazzy natuurlijk. Het lijkt me goed dat we daar nou eens even naar gaan luisteren. Dit is de Daytripper. U kent het van de Beatles. Maar de vertolking nu van Deborah G. Carter vanmiddag vanaf half drie... Dankzij Erik Timmermans, die dat allemaal zo prachtig voor u organiseert hier in Zandvoort. In de krocht. En mooi weer of geen mooi weer, ik zei het net al. Deborah is sowieso het zonnetje in huis. Dus ook al zit u daar binnen, het is een eh, weldaad voor uw oren. Ze ziet er ook nog leuk uit. En uh, nou, het is gewoon genieten. Dus ga daar voor, eh, een kijkje nemen vanmiddag. En vooral luisteren naar Deborah G. Carter, Daytripper. trash, I'll be brash, slapdash. But it's only play while I'm time away slinging hay. I'm never mean it. My one and only heart belongs to Sugar Daddy. He knows where my heart is when it sees him mad. it's off, so forget you everywhere. You gotta learn to do it. Try to keep it nice and breezy, try to keep it easy. Out the top of my head, cause I find it pleasing. Girl, don't need a reason. Honey drizzle, get some more sizzle. You're looking at a day trip in hop, skip, and gallop on. Sweet talking till the cars come home. Antelope grown, grass is all grown, but you're going home alone. digging. went for a ride, had a good time, hang with you, shooting the moon. Don't be a fool, keep it cool, don't need a paramour. Got a real pearl, makes my head whirl. Goodbye. Die Carter. Vanmiddag dus eh, vanaf half drie in de krocht live, luisteraars... Eh, met Erik Timmermans en andere muzikanten. Ik ga het nog even proberen in de loop van de uitzending... of ik eh, Erik Timmermans telefonisch kan bereiken. En dan kan hij misschien zelf nog een beetje bijpraten... als het gaat om het optreden van vanmiddag. Nou, het mooie weer mag geen excuus zijn. Ik heb het al drie keer gezegd. Debora is gewoon het zonnetje in huis. Ik moet een geheimje verklappen. Een geheimje over George Michael. Die heeft een, een geheime liefde. secret life zijn geheime liefde, George Marco... maar het is nu niet geheim meer zo na afloop van dit nummer. We gaan eh, genieten van uh, Old Black Magic. Een beetje toverkunst. Het is niet Hans Klok die het doet, maar Dave Brubeck. En hij wordt bijgestaan. En dat is een fenomeen in Amerika, maar ook in heel Nederland. En Europa natuurlijk.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 Cause you're the lover I have waited for you're the mate that fate had me created for. Every time I go in a spin, love and a spin, and then under that old black magic called love, under that old black magic. Yeah. Dave Brubeck was, Dave Brubeck was dat, luisteraars, met eh, Tony Bennett eh, op zang. En ehm, ik heb zojuist Erik Timmermans gesproken. En eh, rond de klok van half twaalf komt hij ons even bijpraten op de radio... als het gaat om het concert van Dibora G. Carter... vanmiddag in de krocht in Zandvoort. Dus blijf vooral luisteren naar ZFM Zandvoort, Zandvoort Jazz. Mijn naam is Cheryl Duif en ik heb er zin in. Dat heeft u kunnen vaststellen, want... Er komen weer heerlijke nummers voorbij. En we dachten nog voor eh, een nummer van, van Toet Stielemans. Dat is ook... Eh, nee, ik ga, eerst, eh, ik ga eerst een beetje Close to Comfort met Jamie Cullum. be fair, be sure, be there, behave, beware. Be wise, be smart. behave, my heart. Don't upset your cart when she's so close. Be soft, be sweet, but be discreet. Don't go off your feet. She's too close for comfort. Too close, too close for comfort. No, not again too close, too close to know just when to say when. Be firm and be fair, be sure, beware. On your guard, take care when there's such temptation. One thing leads to another. It's too late to run for cover. Too much too, too close for comfort. Do You're old thinking cap, boy. Cause if you don't look out, you will find that you are much too. You're too close for comfort. You're heading for a mishap, boy. The first thing that you know, she will have you up that old tree. She's too close for comfort. absolutely sure. Beware, on your guard, take care when there's such temptation. One thing leads to another. It's too late to run for cover. Much too too close for comfort now. One thing leads to another. It's too late to run for cover. It's much too too close for comfort now. close for comfort now. Too close for comfort. Nou, ik voel me uiterst comfortabel hier, moet ik zeggen, in de studio. Het zonnetje schijnt naar binnen. Eh, heerlijk relaxed hier en genieten van mooie muziek. Dat doet u ook thuis, hoop ik. Luisteraars, eh, tot 12 uur CFM Jazz met Charles Duif. En ik heb u Toet Stielmans beloofd. Eh, en we gaan naar de zomer toe. Eerst nog lente, dat is het nu. Maar we gaan naar de zomer toe. Summertime. Toet Stielmans in bijzijn van Hein van der Geijn... Karel Boublé en Hans van Oost. Tielemans met Hein van der Gijn, Karel Boulet en Hans van Oost samen. Nou, dat vinden natuurlijk de rest van oudst. Summertime. Nog even zijn welverdiend applaus in ontvangst nemen. En dan ga ik wat liefde aan nu verkopen. Love for sale. En dat doe ik met een horen. En niet met een koper koperhoren. Maar dit keer nou eens een keer met Shirley horen. Want uh, ja, Shirley Horn, luisteraars, die uh, is gewend om dat nummer heel mooi voor u te zingen. Luister maar. appetizing for sale. Love that's fresh and still unspoiled. Love that's only slightly soiled. Love for sale. If you want the thrill of love, I've been through the mill. ze heeft wat liefde voor u te koop. Ik heb nog wat muziek voor u te koop tot eh, de klok van 11 uur. Dan komt er eh, het nieuws weer voorbij. En ook wat reclame. Dus ik moet er eventjes tussenuit. Maar straks nog een vol uur terug. Rond de half twaalf, ik zei het net al, komt Erik Timmermans ons telefonisch even bijpraten... over het concert van vanmiddag in de krocht om half drie van Deborah G. Carter. Eh, tot dan. En, eh, nou, eet, eh, eet, smakelijk als je nog moet ontbijten. Dat wordt zo langzamerhand al een brunch. We gaan dan naar de brunch toe.